Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne zegt vandaag weer flink wat gebied terug te hebben gewonnen van de Russen. In het oosten van het land gaat het hard de afgelopen dagen. President Zelensky had het afgelopen nacht over 2000 vierkante kilometer die ze terug hebben van de Russen. Het leger zegt dat ze nu al op 3000 vierkante kilometer zitten. Het is een gebied zo groot als Overijssel. Correspondent Geert Groot-Koorkamp vertelt wat de Russische reactie is. Wat je ziet is de officiële communicatie van het ministerie van Defensie... Eh, eh, die gaan ook vandaag eh, ongemodereerd door met het melden van allerlei successen. Met eh, ja, hoeveel mensen en materieel ze in Oekraïne weer hebben uitgeschakeld. tegelijkertijd leidt het geen twijfel natuurlijk dat meneer in, Moskou ook verrast is door wat er is gebeurd. Dat dat misschien ook personele consequenties zal gaan hebben. en ook op het slagveld zal het ongetwijfeld consequenties hebben. De Russen zouden aan het hergroeperen zijn. Energiebedrijven zouden voorlopig niemand moeten afsluiten als mensen hun rekening niet kunnen betalen. De gemeente in Nederland Nederland zijn bang dat huishoudens deze winter in de kou komen te zitten omdat de prijzen zo hoog zijn. De Vereniging van Gemeenten probeert te regelen bij het kabinet dat bedrijven dan niet meer de boel afsluiten, maar dat is nog niet gelukt. De man die vanochtend dood werd gevonden op het dak van een kerk in Leeuwarden is daar waarschijnlijk zelf opgeklommen, zegt de politie. De kerk staat in de steigers en zo kon hij waarschijnlijk op het dak komen. De dode is een man van 33. Hoe hij om het leven is gekomen weten we niet. En wielrenster Annemiek van Vleuten is on a winning streak. Ze won dit jaar de ronde van Italië, de ronde van Frankrijk. En nu gaat ze de ronde van Spanje winnen, als ze op de fiets blijft zitten tenminste. Maar ze is nog niet klaar, want vlak voor de start van de laatste etappe in Madrid... keek ze met onze verslaggever alvast vooruit naar het WK in Australië. Nou ja, de, de tas met eh, de douchepullen is al gemaakt. Eh, bij de doopcontrole, antidoopcontrole zijn ze al geïnformeerd dat ik ook weg snel moet. En bij het podium ook, dus eh, hopelijk gaat het allemaal een beetje meewerken. Want het WK in Australië begint voor Van Vleuten volgende week alweer. Het weer, veel zon, maar vanmiddag zijn er ook wat wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, ongeveer 22 graden. Morgen ook zonnig en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 G And if the world is cruel I will be the last one standing here To protect you Don't grow up too soon and From now until yeah. forever You were always my G Yo G <laughs> You probably won't even understand this So I'ma try and paint the picture on a canvas Just wanna tell you you won't ever get abandoned can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, It's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from them all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. From now until forever broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh but we're too strong for it to ever hurt They might try and bring you down but it'll never work When you smile you just light up the room I ain't never met a person that's brighter than you Say I love you and I mean it every time that I do you little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it.